Mensen daar kregen de vraag of ze bij Rusland willen horen. En omdat de meeste Oekraïners gevlucht zijn, stemde een grote meerderheid voor. Andere landen erkennen het referendum niet, maar president Poetin trekt zich daar niks van aan. Hij gaat morgen speechen in Moskou en er worden ook handtekeningen gezet om de boel officieel te maken. De Amsterdamse politie is ongerust over criminelen die aan de schoolpoort kinderen ronselen. Dat doen ze met snoes. Dat is een zakje met daarin nicotinepoeder dat je in je wang of onder je lip moet stoppen. Geeft een oppeppend effect, maar is ook hartstikke verslavend. De politie gaat zelf extra controleren bij scholen, maar roept ook ouders en docenten op om extra op te letten. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse regering zijn gezicht laat zien op het WK voetbal in november in Qatar. Het kabinet is kritisch op hoe dat land omgaat met bijvoorbeeld de arbeidsmigranten die alle stadions hebben moeten bouwen. Die kregen zwaar onderbetaald en hadden geen goede plek om te wonen. Ook moesten ze hun paspoort inleveren bij hun baas. En goed nieuws als je altijd al een Porsche wilde hebben, maar niet even ergens een tonnetje hebt liggen. Je kunt nu een stukje van het merk Porsche kopen. Het gaat namelijk naar de beurs. De timing is bijzonder, vindt collega Nick Wouters, want zo lekker gaan de beurzen niet. Veel bedrijven stelden hun beursgang daarom uit. We hebben in Nederland eh, bol.com eh, gehad, dat zou naar de beurs gaan, is niet gegaan. Coolblue zou gaan, ging niet. Heel bijzonder, het is een beetje alsof je op een begrafenis in een hoekje slingers gaat ophangen en ballonnen en zegt geef mij vooral geld, want... Eh, wij willen naar de beurs. Wij maken er een feestje van, want dat is zo'n beursgang altijd. dat feestje is wel een succes. Porsche haalt waarschijnlijk zo'n 10 miljard euro op. Dat geld wil het onder meer gebruiken voor de bouw van een nieuwe fabriek... en het ontwikkelen van nieuwe elektrische motoren voor auto's. Het weer, aardig wat zon. Langs de kust kans op een bui en 14 of 15 graden. Morgen zonnig, droog en een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de A9 van Amstelveen naar Alkmaar helemaal dicht... tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. Waarschijnlijk gaat het tot 4 uur vanmiddag duren. Omrijden via de Velsertunnel in de A22 gaat niet lukken... maar via Amsterdam kan dat wel. En dat kan over de A10 en de A8. Er staat ook file op de A9 de andere kant op. Daar heb je 10 minuten vertraging. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... doe je er ook 10 minuten langer over...